Joris met het NOS-journaal. De vier met Libië zijn iets na middernacht aangekomen in Nederland. Ze verlieten Tripoli gisteravond met een Italiaans regeringsvliegtuig... samen met de president van het strafhof. In Den Haag werden ze herenigd met hun familie. De vier medewerkers zijn een Australische advocaten, een Rus, een Libanees en een Spanjaard. Volgens het strafhof zijn ze tijdens hun gevangenschap goed behandeld... De vier werden sinds begin vorige maand vastgehouden door een militie nadat ze gesprek hadden gehad met Saif al-Islam, de zoon van kolonel Gaddafi. Er waren documenten bij hen gevonden die staatsgevaarlijk zouden zijn. Minister Hille van Defensie is teleurgesteld dat Indonesië afziet van het aanschaffen van 80 Nederlandse tanks en in plaats daarvan Duitse tanks koopt. Hij zegt dat het niet goed is voor de relatie met Indonesië. Nederland wilde zo'n 200 miljoen euro verdienen met de verkoop van de Leopard tanks. Volgens Defensie is het moeilijk om ze nu aan een ander land te verkopen, omdat er weinig belangstelling voor is. Indonesië kiest voor Duitse tanks omdat Duitsland meer zekerheid biedt over het aantal tanks en de levertijd. De postcode kanjer van 16,7 miljoen euro is gevallen in het dorpje Zenderen in Overijssel op de postcode 7625. Iedereen die in Zenderen meespeelde met de trekking deelt mee in de prijs. Vrijdag wordt bekend wie de grootste prijs hebben gewonnen. De hoofdprijs van ruim 11 miljoen euro valt dan op een specifieke postcode. De andere deelnemers uit Zenderen verdelen 5,5 miljoen euro. Woon ongeveer 1400 mensen in het dorp bij Almelo. Het weer overwegend droog en zo'n 12 graden. Overdag in het westen bewolkt en kans op een enkele bui. In het oosten vooral in de ochtend zonnig. Het wordt 22 tot 24 graden.